1 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De verdachten die in Limburg zijn opgepakt bij een grootscheepse politieactie tegen motorclubs blijven langer vastzitten. De 17 verdachten moeten nog zeker 30 dagen in de cel blijven. De meeste zijn lid van de motorclub Bandidos. Een van de gearresteerden is de voorman van de Limburgse afdeling Harry Raamakers. De verdenkingen tegen hen zijn volgens de rechter ernstig genoeg om ze voorlopig niet vrij te laten. Ze worden onder meer verdacht van wapen- en drugshandel. Topman Dick Costolo van Twitter stapt na bijna vijf jaar op. Hij blijft wel in de raad van bestuur zitten, liet hij via Twitter weten. Hij gaf geen reden voor zijn vertrek. Costolo lag al enige tijd onder vuur wegens tegenvallende resultaten. Het bedrijf heeft moeite om genoeg nieuwe gebruikers aan zich te binden... en nieuwe vormen van adverteren te bedenken. Het lichaam van de vorige week overleden Iraakse politicus Tariq Aziz is zoek, dat zegt zijn familie. De lijkkist was op weg naar Jordanië voor de begrafenis en zou zijn gestolen op het internationale vliegveld van Bagdad. Tariq Aziz was de rechterhand van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Hij stierf vrijdag in de gevangenis, waar hij zat in afwachting van zijn executie. Hij zou zijn gestorven aan een hartaanval. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits... met nummers als Het Spel Kaarten en Giddy Up Go. Zijn nummers kenmerkten zich door het gebruik van parlando... waarbij hij niet zong, maar de tekst vertelde over de muziek heen. Als DJ presenteerde de Vries programma's als Kookpunt in Nashville, Tennessee... bij zeezender Veronica en later Tros Country. Gerard de Vries was 81 jaar. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de halve finales van de World League in Argentinië. Oranje won met 3-1 van Spanje. In de halve finale staat het team van Max Caldas zaterdag tegenover Olympisch kampioen Duitsland. Als er dan wordt gewonnen, plaatst het Nederlands elftal zich voor de Olympische Spelen van Rio. Het weer. Vannacht opklaringen met minima tussen 10 en 15 graden.